Stef Banstra met het NWS Journaal. Justitie in de Verenigde Staten heeft alsnog beelden uit de Epstein-files gepubliceerd... die eerder offline waren gehaald. Meerdere Amerikaanse media ontdekten dat onder meer een foto van Amerikaanse president Trump... en Epsteins handlanger Ghislaine Maxwell niet langer online stond. Volgens Amerikaanse justitie was die foto offline gehaald... omdat er mogelijke slachtoffers van Jeffrey Epstein op stonden. Dat bleek later niet het geval. Tot nu toe is slechts een deel van de documenten gepubliceerd... en dit tot woede van enkele congresleden. Veel van de documenten uit de Epstein-files zijn ook zwart gelakt. Frankrijk gaat een nieuw vliegdekschip bouwen. Aan boord komt ruimte voor 30 gevechtsvliegtuigen en zo'n 2000 bemanningsleden. De bouw gaat naar verwachting 10 miljard euro kosten. President Macron kondigde de bouw aan tijdens een bezoek aan Franse troepen in Abu Dhabi. Het schip zal net als zijn voorganger aangedreven worden door kernenergie... waardoor het jarenlang zonder brandstof kan. De NS zet vanaf vandaag minder treinen in. Vanwege de start van de kerstvakantie zijn er minder reizigers... en daarom worden op bepaalde trajecten minder treinen ingezet in de spits. De speciale vakantiedienstregeling geldt tot en met 2 januari. Ook tijdens de jaarwisseling is de dienstregeling aangepast. Op Oudejaarsdag wordt het openbaar vervoer vanaf 8 uur s avonds vrijwel overal stilgelegd. Op Nieuwjaarsdag start de NS de dienstregeling dan weer rond 10 uur s ochtends. En de politie in Utrecht heeft per ongeluk een kunstwerk in beslag genomen. Het gaat om een auto met erin kogelgaten... die bedoeld is om aandacht te vragen voor de situatie van Palestijnen in de Gazastrook. Het is een replica van het voertuig waarin een zesjarig meisje werd gedood... toen zij met haar ouders probeerde te vluchten uit Gazastad. Agenten troffen die auto aan in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Volgens de politie bleek uit niets dat het om een kunstproject ging. Wanneer de eigenaar die auto wel weer terugkrijgt is niet bekend.